Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Islamitische Staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda ooit is geweest. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij omschrijft IS als een organisatie die alles doet voor de ideologie en veel financiers heeft. De minister verwacht in Irak een nieuw offensief van IS. Ook al verliezen strijders op dit moment terrein door Amerikaanse luchtaanvallen... denkt Hegel dat ze zich zullen hergroeperen... Hij sluit niet uit dat ook in Syrië luchtaanvallen nodig zijn. Moeders kunnen vanaf volgende maand anoniem hun baby achterlaten in een vondelingenkamer. Er komt er een in Groningen en één in Papendrecht. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming deed onderzoek of er een verbod nodig is op vondelingenkamers. Maar omdat er zelden kinderen te vondeling worden gelegd, is een nieuwe wet niet nodig. Dat adviseert de Raad aan staatssecretaris Teven. Burgemeesters van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het plan om tol te heffen op alle Duitse wegen. De Duitse minister van Verkeer wil dat automobilisten vanaf 2016 op alle wegen in Duitsland tol gaan betalen. De burgemeesters van de grensgemeenten vrezen grote problemen voor onder meer de arbeidsmarkt, het toerisme en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. Minister Opstelten voelt er weinig voor om het verheerlijken van geweld apart strafbaar te stellen. Het CDA pleitte ervoor om de wet op dat punt te veranderen, maar Opstelten voelt niets voor een soort gedachtenpolitie. Hij vindt wel dat er hard moet worden opgetreden tegen haatzaaien, oproepen om terrorisme te steunen of antisemitische uitlatingen. Er zijn al allerlei mogelijkheden om dat strafrechtelijk aan te pakken, zegt Opstelten. Het weer, vannacht in het noordwesten regen, het wordt ongeveer 8 graden.